Twee uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi heeft een zeemansgraf gekregen. Zijn stoffelijke resten zijn in zee gegooid, zegt de VS. Waar dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. De islamitische religieuze rituelen zijn volgens het leger geëerbiedigd. De terroristenleider blies zichzelf op toen hij afgelopen weekend door Amerikaanse militairen opgepakt dreigde te worden. Bij die operatie zijn volgens de VS twee mannen opgepakt. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Radiopresentator Frits Spits is verkozen tot de belangrijkste radiomaker van de eeuw. Hij is de nummer 1 van de top 40 van beste radiomakers. Die is opgesteld vanwege het 100-jarig jubileum van de radio. Tweede werd Edwin Evers en Willem van Koten alias Joost en Draaier staat op de derde plaats. Frits Spits, die eigenlijk Frits Ritmeester heet... is volgens de jury een van de beste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio. Hij maakte onder meer de avondspits en Tijd voor Twee... en sinds 2014 de taalstaat op NPO Radio 1. Er zijn steeds meer mensen met huidkanker en dat leidt tot een toenemende druk op ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers in een rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het IKN zal de druk op ziekenhuizen verder toenemen als de zorg niet efficiënter wordt en er meer aandacht komt voor het voorkomen van huidkanker. Meer dan de helft van de kankergevallen in Nederland is huidkanker. Filmproducent Robert Evans is overleden. Hij produceerde klassiekers als The Godfather, Chinatown en Rosemary's Baby. Evans begon als acteur, maar besloot al snel om producent te worden. Tussen 1966 en 1974 maakte hij diverse kaskrakers voor productiemaatschappij Paramount. Waaronder ook The Italian Job en The Great Gatsby. Robert Evans was 89 jaar oud. Het weer, plaatselijke mistbank, weinig wind. Minima in het binnenland lokaal rond het vriespunt en aan zee een graad of 5. Overdag eerst vrij koud, wat zon en droog. Het wordt smiddags 10 tot 12 graden.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...